De leider van de militaire raad Tantawi kondigde afgelopen avond aan dat de presidentsverkiezingen worden vervroegd. Voor 1 juli zullen de militairen de macht overdragen aan een democratisch gekozen regering. Maar de betogers reageerden met gejoel op deze aankondiging. Ze eisen dat er direct een burgerregering komt. Sabir K., de Nederlandse terreurverdachte die maandlang in Pakistan gevangen zat, wordt door de Verenigde Staten verdacht van het beramen van een aanslag. Dat heeft zijn advocaat gezegd. De VS verdenkt de Nederlander van dat hij in 2010 van plan was een zelfmoordaanslag te plegen op een Amerikaanse basis in Afghanistan. De advocaat claimde eerder deze maand dat K. in Pakistan is gemarteld met medeweten van de Nederlandse en Amerikaanse autoriteiten. Het ministerie van Buitenlandse Zaken ontkent dat. Reddingswerkers hebben bij Stellendam een hond gevonden die twee dagen alleen op een zandplaat in de mist had doorgebracht. De hond, Bo, was zondagmiddag weggelopen op een strandje in het natuurgebied en was sindsdien vermist. Een vissersboot zag Bo vanochtend op een zandplaat ver buiten de kust. Ze was mede vanwege de kou flink uitgeput en kon nauwelijks meer op haar poten staan. eigenaars van Bo hebben de hond inmiddels opgehaald. De Nederlandse volleyballers zijn het pre-Olympisch kwalificatietoernooi slecht begonnen. Tegen Finland werd met 3-1 verloren. Aan het toernooi in Kroatië doen zes landen mee en alleen de winnaar is zeker van plaatsing voor het laatste Olympische kwalificatietoernooi.